Eh, ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3. Een zucht van opluchting bij Europese leiders gisteravond. Want de Verenigde Staten gaan weer geld pompen in Oekraïne. De Amerikaanse Tweede Kamer is het eens geworden over 61 miljard dollar. En dat geld is superbelangrijk, zegt onze defensieminister Ollongren. Kijk, nu is de weg vrij voor Amerika om weer voluit mee te doen aan die steun aan Oekraïne. Eh, iets wat wij vanuit Europa zijn blijven doen, gelukkig. Eh, maar ja, de VS is de grootste militaire macht ter wereld. Heeft een enorme defensieindustrie. Het is cruciaal dat die blijft blijven Ja, dat zei ze net in WNL op zondag. Inmiddels heeft Rusland ook gereageerd op de steun. Hun buitenlandminister zegt dat het om een lening aan terroristen gaat. Het COC Amsterdam vraagt steeds vaker aan scholen om niet aan te kondigen dat zij voorlichting komen geven over seksuele diversiteit. De reden, er is steeds meer weerstand rondom dat onderwerp. En het is al voorgekomen dat ouders hun kinderen thuis houden. Dat zegt de LHBTI-organisatie tegen AT5. Dat komt de tolerantie natuurlijk niet ten goede. En het is ook eh, het staat natuurlijk ook heel erg het gesprek in de weg. Want eh, wij proberen heus niet mensen over te halen om eh, lesbisch of wat dan ook te worden. We proberen gewoon een gesprek aan te gaan over welke vormen van leven er allemaal zijn en hoe we respectvol blijven naar elkaar. Uit onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau blijkt dat Nederlanders de afgelopen 15 jaar wel positiever zijn gaan denken over LHBTI'ers. Maar COC Amsterdam heeft dus andere ervaringen. En zo klonk het gisteravond in Londen. Ja, je hoort het goed. Het waren de vijf Spice Girls die voor het eerst weer in jaren samen zongen. Het gebeurde op het verjaardagsfeestje van Victoria Beckham. Dit jaar bestaat de groep precies 30 jaar, maar de dames treden al jaren niet meer op. Maar toch wordt er vanwege het jubileum gehind op een comeback. En dit was dus misschien alvast een klein voorproefje. Het weer dan nog. Vandaag een mix van zon en wolken. Tussendoor kan er nog een buitje vallen. En het wordt een graad of 11.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 Samenstelling, presentatie, Alco Beuving. En we begonnen met Veronica Swift. En dat nummertje dat is, was een mooi nummer van een cd van haar. Veronica Swift Heeft volgens mij de cd. Een cd uit, moet ik even kijken. Wat dat, uh, eh, 2023 zie ik. In the Moonlight. Eh, ja, dat, dat was gisteravond best wel een heldere lucht. Ook, veel regen natuurlijk, maar ook af en toe een helder momentje. Uh, twee uur heb ik van allerlei muziek staan. Karen Sharp, eh, Humphrey Littleton, uh, Candace Springs van de nieuwe cd... Eva Cassidy, Count Basie, Lisa Ives, Scott Hamilton... Brenda Boykin, Susanna Alt, Michelle David, Boris van der Lek. Nou, voor, voor ieder zit er wat bij. En het tweede nummer wat ik ga draaien is van Karen Sharp... een Engelse saxofoniste... En die speelde het overigens in de band van Humphrey Littleton. Karen Sharp. So far, so good. MUZIEK Aaron Sharp, een eh, saxofoniste, eh, tenor en baritonsaxofoon en clarinet speelde zij aan een aantal cd's uitgebracht. Deze cd is So Far So Good, een cd uit 2004. Zij speelde onder andere in de band van Humphrey Littleton... een hele bekende Engelsman die muzikant was, presentator, arrangeur... van alles en nog wat. Dus de hoogste tijd om ook iets van deze eh, bekende Engelsman... Humphrey Littleton te laten horen. en dat komt, het nummertje heet Bad Penny Blues... en dat komt van het cd'tje Portrait of a Genius. Nou... Humphrey Littleton, eh, presentator. Had daar volgens mij eigen eh, programma op de BBC. Eh, tijd voor een serieus blokje. Uh, Ken Springs heeft onlangs een cd uitgebracht. En de tweede wat ik erachter is Eva Cassidy. En dat zijn alle twee bijzondere figuren. Eva Cassidy is helaas overleden. En Candace Springs had te maken met het overlijden van haar vader. Eh, en eigenlijk haar gevoelens heeft ze omschreven in muziek. En dat is geplaatst op een cd'tje eh, eh, Run Your Race. Een cd 2024. Daarvan draai ik een nummertje. Candace Springs, hier heb ik hem. What Was I Made For? I It's not warm when he's away. Ain't no sunshine when he's gone, and he's always gone too long. Anytime he goes away, I wonder this time where. Wonder how long he's gonna stay klein tweeluikje. Ken Days Springs, Run Your Race. Prachtige cd. En Eva Cassidy, dat is dat eh, product wat eh, vorig jaar gemaakt is. I Can Only Be Me. En dat is met eh, het London Symphonic Orchestra. Een mooi gemonteerde plaat. En dat fantastische zang van Eva Cassidy natuurlijk. Ain't No Sunshine. Nou, dat kan ik nu niet zeggen. Het zonnetje komt net weer door hier. Eh, dan kom ik terecht bij April in Paris. En de mooiste uitvoering van is van Count Basie... ergens uit de 50 er, 1955 of zo. Maar ik heb hier een uitvoering van Count Basie... op, de, op zijn uh, eh, 100th eh, Birthday CD. CD 2004, Count Basie. April in Paris. De moeite waard altijd hè, om naar Parijs te gaan. leuke uitvoering Count Basie. April in Paris. Eh, dan wou ik het eens hebben over jazz en jonge kinderen. Het, eh, dat, ik hou de kinderen van jazz. Nou, sommige jazz wel. Ik zag bijvoorbeeld op Spotify... Dat kan ik helaas niet hier op de, via de radio draaien... Eh, bijvoorbeeld Mr. Luca. Die heeft hele leuke jazzmuziek voor jonge kinderen gemaakt. Dat kan je op Spotify vinden. Nederlandstalig en echte jazz sound zit erin. Maar ook uit het buitenland komen allerlei dingen voor jazz. Onder andere Lisa Ives... Eh, en Jazz for Kids. En van haar cd'tje Everybody's bopping Het nummertje The Colors of the Blues. The Color of the Blues. Blue is the color of the sky. It's the color of my baby's eyes. It's the color of the blueberries in my blueberry pie. And when I'm feeling down, I say I'm feeling blue. Red is the color of a fire engine racing down the street. It's the color of the juicy apple I'm about to eat. Red is the color of your face when you get mad. And yellow, sweet yellow, it's the color of lemon jello. It's the color of a sunflower. is a warm and happy summer day. Orange is the color of a pumpkin patch right before Halloween. It's the color of a creamsicle dripping down your chin. Orange is the color of the changing leaves in autumn. creeping pistachio ice cream. Warm grass in the middle of spring, a green candy and be at a brand new toy. Or oh, when another girl steals your boy. Purple is a seat on your brand new bike, a plum, an eggplant, a color you like. Grape jam. Ja, Lisa Ives. Leuk. Leuke muziek is dat. De hele cd zijn allemaal grappige nummers. Uh, kom ik terecht bij een bekende, ook hier in Zandvoort. Zijn naam is Scott Hamilton, een, eh, Amerikaan die volgens mij in Florence woont tegenwoordig. Komt ook weer in Nederland, begreep ik, in het Bimhuis. Of hij is al geweest, hij komt in mei en... Eh, eh, eind april geloof ik. En dat is een, een opname uit 2004 eh, eh, in, uit jazzclub De Tor in Enschede. Daar speelt hij samen met het trio Rijn de Graaf. Rijn de Graaf piano, Marius Beets contrabas, Erik Inik op de drums. En dan speelt hij ook onder andere het nummer... moet ik even kijken waar ik het had neergezet... Uh, Scott Hamilton, After You've Gone, help ik het nummer ik zie dat het wel heel lang is, dus ik ga hem ergens afbreken. Scott Hamilton, live at the door. After U Gone. dat was de good old Scott Hamilton. Uh, traditionele jazz. Eh, eh, ja, bepaalde muziek die heel veel mensen aanspreekt natuurlijk. dus hij zal ook wel weer druk bezocht zijn of worden in Nederland. Scott Hamilton. En dan komen we toch een beetje recht in de hoek van de electro swing. En dan heb ik klaarstaan, denk ik, Brenda Boykin. Hier, Love is in Town. Yes. yes. And at this time, ladies and gentlemen, for those of you who come in late, we are now having a little cooking session right here on the scene. Putting the pot on in here. And we like for you to join in with us and have a ball. Now, ladies and gentlemen, I'd like to acquaint you with the jazz. on the ground. See, the people are joining around the world. Love is in town. Got this message to share in time. Live your life, be in your prime. Oh, oh. love is in town. zit een eh, saxofoniste. Suzanne Alt, volgens mij is Duits, woont volgens mij in Amsterdam. Eh, royalty for Real is een eh, nieuwe cd van haar. Is uitgekomen in februari 2024. En zij speelt alt saxofoon en fluit op deze cd. En een mooie cd geworden. Eigenlijk alle nummers mooi. Ik heb gekozen voor de titelsong van de cd. En dan moet ik hem even opzoeken. Suzanne Alt. Suzanne Alt. Royalty for Real. Mm-hmm. was Suzanne Alt. Eh, royalty for Real, cd'tje uit 2004. We draaien veel nieuw eh, dit, eh, deze keer. En het volgende is ook van een nieuw album. Dat is een album van Michelle David en The True Tones. En dat album heet Brothers and Sisters. En daar staan, staan mooie nummers op. En dit is een heel mooi nummer. That is You. feestband, zou ik bijna zeggen. Altijd leuk om deze club te zien optreden. Michelle David en de True Tones. En eh, feest is ook altijd een optreden van Scott Bradley Postmodern Jukebox. Heb ik een nummertje van klaargezet. Eh, die treden trouwens ook heel veel op. Ze zijn altijd bezig met wereldtournees. Volgens mij komen ook nog een keer naar Nederland ergens weer. En dat is I Was Made For Loving You. En dat is de zangeres deze keer is Effie Passaro. Uh, staat ook op YouTube. Mooi nummer, zou je eigenlijk moeten kijken. Is eigenlijk, eh, het gegeven moment switcht het naar een soort Erico Morricone sound. Luister en geniet. Tonight I give it all to you in the darkness. There's so much I wanna do. dit mooie School een CD. De Ford Tuning CD 2023 van Scott eh, Bradley Postmodern Jukebox. Altijd weer een feest om te beluisteren. De moeite waard. Eh, ja, we hebben een mooie uitzending gemaakt. Heel veel nieuwe cd'tjes zaten ertussen. En eh, ik hoop dat je het leuk vond. Ik zou zeggen, maak er een mooie dag van. Ik had ook nog Boris van der Lek beloofd. Nou, daar gaan we ermee uit. Maar ik kan maar een heel klein stukje van laten horen natuurlijk. Eens even kijken wat ik dan nog kan doen. Nou, die kan ik niet eens meer vinden. Dus uh, eh, die, die, die, hou je te goed van, Boris van der Lek. En eh, dan maar een stukje bruut. één minuut. Even kijken, want bruut... Oh, deze heb ik. Lieve pudding, beef niet... Ja, ooit goed van me, want dat is een nummer dat moet je eigenlijk helemaal horen. Daar kan ik niet een stukje van draaien.